Het is al vier maanden gaande ehm, en het houdt maar niet op. En het leek eventjes opgelost te zijn eh, een paar weken geleden. Maar inmiddels zijn we deze week ook weer begonnen met de, ellenlange rijen. En het probleem natuurlijk van de personeelstekorten, de, van de bagageafhandeling, ehm, bij de beveiliging, die, die blijft maar duren. Schiphol komt vandaag of morgen ook met nieuwe beperkingen, zoals ze het noemen. Welke weten we niet, maar het zou goed kunnen dat er de komende tijd minder vliegtuigen kunnen vertrekken vanaf de luchthaven. Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt nog tot minstens half december stil. Begin deze maand was er een grote stroomstoring in Flevoland... en zaten veel inwoners tijdelijk zonder stroom. Een hoogspanningskabel viel op een bovenleiding. En daardoor rijden er sinds die tijd geen treinen meer op het traject tussen Lelystad en Dronten. Een oud-politiemedewerker wordt vervolgd voor het lekken van info over Lil Kleine. De rapper werd eerder dit jaar opgepakt voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin Jamie Faas. En de ex-politiemedewerker zou hebben doorgespeeld hoe hij een nacht in de cel had doorgebracht. Een screenshot van dat gesprek werd gedeeld door een Juice-kanaal. En Carlo uit Amsterdam wordt knettergek van de trams die over de zeilbrug moeten. De trams rijden van ochtends vroeg tot s'nachts over die brug en dat zorgt voor een hoop herrie. Het is net of er een hele harde storm uitkomt, hè? thunder, zoiets. Carlo is niet de enige die last heeft van de geluidsoverlast. Na klachten van verschillende bewoners zijn er geluidsmetingen gedaan en de oorzaak is inmiddels gevonden. Ik heb begrepen dat vanaf het hoofd door plein de brug op naar de Zeilstraat toe... dat het eh, de straathoogte niet gelijk is aan de brughoogte. En dat geeft iedere keer bij ieder wiel wat er overheen gaat een knal. En dat is gewoon heel vervelend. Volgend jaar krijgt de brug een onderhoudbeurt. Dan heeft Carlo er weinig vertrouwen in.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 Until I found out that his mom made the food It was good though Boy number two had a beautiful face I highly agreed to go back to his place His wife really had some impeccable taste I've and he started to cry.